Radio 501. 501. The heartbeat of internet radio. Sunday, Monday. Mark Schrander. señorita, y tú eres la más bonita. You got it going allemaal, het is tijd voor Sunday en Monday. En vandaag helaas nog een keertje zonder Mark. En met hoeveel graden koorts hij nog op bed ligt, dat weet ik niet. Maar het blijkt allemaal wat koppiger dan we hadden gedacht. Maar eh, hij luistert vanavond weer mee, eh, dus ik kan me geen fout permitteren. En ja, Mark is streng hoor. En ik heb al een fout gemaakt, maar goed, dat zal hij mij wel vergeven. Het is eh, heel erg slecht weer buiten, veel sneeuw. En ja, dan is het lekker om in je bed te blijven liggen als je ziek bent. Dan kom je er echt niet uit. Ik zal me even voorstellen, ik ben Rogier Verliesveld en ik ben er voor jullie tot 10 uur. Normaal ben ik eh, de sidekick in dit programma en nu sta ik aan de andere kant van de desk. Ja, en zo lopen die dingen wel eens. Ehm, de eerste plaat eh, van dit uur was eh, Senorita van Los Lonely Boys. En dat zijn drie Texaanse broers die afstammen van Mexicaanse ouders. En Mark heeft altijd aandacht voor onze zuidenburen en dan niet alleen voor Texas of Mexico, maar dan bedoel ik België. En eh, daarom eh, kan ik eh, natuurlijk niet achterblijven. En heb ik ook Belgische muziek, een Belgische band in het programma. En die heet Trigger Finger. En ze hebben net een grote hit gehad met I, ja, I Follow Rivers. Dat was een cover van een Zweedse single van de Zweedse singer-songwriter Lieke Lai. Afkomstig van het studioalbum Wounded Rhymes. Het nummer werd op 21 januari 2011 uitgebracht bij eh, Atlantic eh, Records. In 2012 werd het nummer bekend in Europa en maakte Triggervinger een eigen versie van dit nummer. Ja, en het is een wondermooi nummer. Triggerfinger met I Follow Rivers. Trigger Finger. Ehm, ik ga een oversteekje maken over de plas. En dan kom ik aan in ehm, Manhattan. En daar is Chris Bergson geboren. Dus een Amerikaanse singer-songwriter. Geboren op eh, Manhattan, New York. En hij heeft met diverse artiesten samengespeeld, waaronder eh, andere eh, Nora Jones. En de legendarische drummer van de band, Lee van Helm, die vorig jaar overleed, heeft Chris Bergson een tijdje onder zijn hoede genomen. Chris Bergson eh, speelt en uh, zingt. Hij speelt gitaar en hij zingt. En maakt een mix van blues, Americana, jazz en blues rock. Nou, een heel mooi nummer van Chris Bergson is The Engine. En daar gaan we nou naar luisteren. weeks Full Changes, Chris Bergson. En ik ga het nu even hebben over Bruce Hornsby. En dat is ook een Amerikaanse zanger, pianist. En is geboren op 23 november 1954 in Williamsburg. En dat ligt in Virginia. En dat is aan de oostkust. Daarnaast eh, was hij in het verleden eh, bij gelegenheid lid van Grateful Death. En de afgelopen jaren is eh, Bruce Hornsby een beetje in de vergetelheid geraakt. Alhoewel, eh, hij heeft een carrière in een minder commerciële eh, kant op, eh, ja, opgedoken, is hij ingeslagen. Hij is vooral bekend van de hit The Way It Is uit 1986. Dit was de coverversie van Hey Joe. En uh, ik hoorde je al denken, nee, dit is toch het origineel? Nou, dat is dus niet zo. Want het origineel is niet van Jimi Hendrix. Eh, hey Joe is een Amerikaans popnummer uit de jaren 60 dat een rockstandard is eh, geworden en in vele muziekstijlen is opgenomen door honderden artiesten sinds het is geschreven. Het nummer vertelt over een man die op de vlucht is en naar Mexico wil gaan nadat hij zijn vrouw heeft neergeschoten. Diverse claims en credits hebben echter geleid tot verwarring over het auteurschap en de oorsprong van het nummer. En daarover hoor je straks meer in het tweede uur. Het volgende lied is eh, van eh, TNCC en het heet eh, Good Morning Judge. Het nummer is afkomstig van het album Deceptive Bands. Het eerste album dat verscheen na de breuk met tussen, uh, even kijken hoor, Eric Stewart en Graham Goldman enerzijds en Lol Cream en Kevin Godley aan, de, aan de andere kant, anderzijds, anderzijds dus. Het het Engels en het Nederlands door elkaar, dat is toch wat? Het lied eh, gaat over twee misdaden. Eerst op stap met de mooie meid en vervolgens de liefde voor een auto, voor een nieuwe auto. En eh, over die nieuwe auto, daar zei hij over: I found the car, but I couldn't pay. I fell in love and I drove it away. Hij kon er niets aan doen. Sluit me maar op. En vorige week, ja, dan moet ik even op terugkomen. Toen eh, werd er een verzoekje ingediend door Tini. En die wilde voor, Mars, eh, voor Mark een eh, plaat aanvragen.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 I require. I really don't know life. I really don't know life at all. En Graham Nash die was eh, getrouwd met eh, Joni Mitchell. En dan hebben we zo'n bruggetje naar Crosby, Stills, Nash en Jong. En Crosby, Stills, Nes en uh, komen dit jaar naar Bospop en dat doen ze op 13 juli van eh, dit jaar. de voorverkoop is eh, gisteren al gestart, dus wees er snel bij, want dat zal wel hard gaan denk ik. Ehm, het volgende nummer is Almost Cut My Hair van het legendarische album Deja Vu en dit werd geschreven door Bill Crosby. David Crosby moet ik natuurlijk zeggen. almost cut my hair. It happened just the other day. It's getting kind of long. I could have said it was in my way. Stils Stills, Ness en jong in Sunday en Monday. Ja, een eh, sneeuw buiten en eh, binnen is het hier wel een stukje warmer. Uh, ze komen bij uh, Bospop, dus ga er snel heen voor de kaartverkoop is gisteren begonnen. En ja, prachtig mooie muziek altijd, ook live om te zien. R.E.M. dat is een college band en die komt uit Georgia, Verenigde Staten. En eh, die hebben een lied geschreven, Man on the Moon. En dit is een ode aan Andy Kaufman, beroemd komiek en beroemd Elvis-imitator. Amerikaanse biografische tragicomedie. En dat gaat over het leven en de carrière van de excentrieke Amerikaanse komiek Andy Kaufman. En daar zong R.E.M. over. En R.E.M. betekent Rapid Eye Movement. Uit Engeland komt Mark Bolen en die heeft ooit Tyrannosaurus Rex opgericht. Afgekort is dat T-Rex. Het meest bekende nummer is Get It On. Monday on oh Monday op eh, Radio 501. Uh, eh, zonder Mark vanavond, want die is nog ziek thuis. Helaas, helaas. Maar ik neem het voor hem waar en ik heb begrepen dat hij de muziek die ik draai goedkeurt. Nou, daar ben ik dan weer blij om. Ehm, op Radio 501 hebben we natuurlijk ook Donald Fagan. Die heeft net een nieuw album uitgebracht. Dus de wederhelft uh, van Steely Dan. is een van de twee leden van Steely Dan. En dit nummer van het laatste album heet Good Stuff. I walk into Lindy's tired and tired. Me and my Julie been fighting all night. Bankroll don't like it when I come in late. We got a big beef with a small concern we must liquidate. We cab down to the same mark for looky loop. They all lounging in the lobby then we do what we come to do. Lots goes down easy, Mo takes it in the face. Weinberg brothers run for cover, squirting metal all over the place. There's a special satisfaction when a job comes off so right. My little canary in a golden cage. I'm goofy, I'm a girly, but she runs hot and cold. It's a relief to get my tenadas and do just what I'm told. Tonight we jack the convoy, 200 barrel run. Trucked in from a bluey in East Patterson. album. En die vormde samen met Walter Becker uh, Steely Dan, of de vormt hij nog steeds. Af en toe solo. En Steely Dan, dat komt voor in een boek. En ik weet niet of jullie dat wisten. Maar Steely Dan is namelijk een metalen dildo. En dat komt voor in een boek. En dat vonden zij zo leuk in de tijd dat ze daar de band nagenoemd hebben. Nou, kan het toch allemaal weer op zijn plek terechtkomen. We gaan naar Engeland. Londen, John Allen en het nummer heet Sweet Defeat. je hoofd van Chris Keys. die heet Shadows. En dan zie ik jullie straks na de boodschappen weer terug aan de andere kant van het uur. iedere zondagavond op Radio 501 van 8 tot 10 luister je naar Sunday or Monday met Mark Schrander. Het juiste programma voor de zondagavond. Sunday or Monday voor iedereen die opziet tegen de maandag. Stem af op Radio 501. Radio 501. the power. The hottest sounds on the coolest station. Vliegen wordt een ontdekkingsreis in pure luxe in first en business class van de Emirates A380. Maak gebruik van de gratis privéchauffeurservice. Daarna kunt u ontspannen in de onboard lounge en first class shower spa. Vlieg al naar Dubai vanaf 2645 euro in business class. Bekijk alle bestemmingen, tarieven en voorwaarden op emirates.nl of bij uw reisbureau en boek direct.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 Van middags 1 uur tot middernacht op Radio 501. Daverende Donderdag Radio 501. Dit is Radio 501. Sunday Monday. Mark Schrander. 501. welkom in dit tweede uur van Sunday on Monday. En voor de luisteraars die net inschakelen, Mark ligt nog steeds ziek op bed. En ik neem vanavond voor hem waar. En eh, even voorstellen, mijn naam is Rogier van Diesveld. Blijf lekker bij tot 10 uur vanavond, want ik ben jouw warme, nou ik, Radio 501 met Sunday en Monday is jouw warme kachel voor vanavond hier op... Eh, op het internet, heerlijk hè? Even bij de warme kachel van Radio 501. Ik ben dit uur Heerlijk begonnen met een oudje van Flash and the Pen. En het nummer dat heet Waiting for a, for a Train. En het tweede nummer van vandaag, van vanavond, van de tweede uur, dat is Pablo's Blues van Gar Dunor. Some her again. 22e album van Neil Young. Het werd uitgebracht in 1992. En een van de meer rustige en ingetogen cd's van Young is dat. En net als op eh, album Harvest uit 72 wordt begeleid door stuurgitaar en akoestische gitaren. From Hank to Hendrix. From Hank to Hendrix, I walk these streets with you. Here I am with this old guitar, doing what I do. I always expected that you would see me through. but I believe. I found myself singing like a long lost friend. The same thing that makes you live can kill you speak forever. Je hoorde Tim Rose met Hey Joe en dat is de vermeende originele versie van Hey Joe. Eh, Jimi Hendrix zag Tim Rose eh, Hey Joe spelen in Café Wa in New York. Hij printte het nummer in zijn hoofd en heeft het daarna naar zijn eigen hand gezet en het opgenomen. Zijn plaat verscheen net iets eerder dan die van Tim Rose en werd een wereldhit. Tim Roos had vergeten de copyrights vast te leggen en kon geen copyrights meer claimen. In de Verenigde Staten zijn ze nog steeds verdeeld over de herkomst van Hey Joe en wordt daarom gedefinieerd als een traditional. Tot zover de cover en het origineel en dan is het nu tijd om te gaan bewegen. En dat doen we met Gino Vanelli. En dat komt van eh, het eh, legendarische album van hem en het heet People Gotta Move. shaking my hands like a dynamite. Tell all your worries, toss To be tame pain when you realize uh, you gotta move. De on Op deze Radio 5 uh, eh, klassieke zondag. Zondag, ja ja. In 1986 kwam het Zwitserse duo eh, Double met een One Hit Wonder in... Eh, even kijken, hij kwam uit in Europa en het heet The Captain of Her Heart. En deze single kwam van hun album Blue. The Captain of Her Heart gaat over een vrouw die in spanning wacht op de terugkeer van haar geliefde. En Dabbel werd in 1983 in Zurich gevormd door Felix Houk En eh, die deed de toetsen en de drums. En Kurt Malo, dat was een uh, duopartner, die speelde gitaar en zang.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 She couldn't wait another day for double, eigenlijk een duo, maar ja, je kan niet alles tegelijk spelen, dus ze hebben ook daar een band omheen gehad. Kennen jullie Gary Rafferty nog van Steelers Wheel? Hij is op 16 april 1947 in Schotland geboren en is op 4 januari 2011 overleden. Hij was eh, singer-songwriter en hij richtte samen met zijn oude schoolmakker Joe Egan de groep Steelers Wheel op. Daarna heeft hij nog eh, een solo carrière gehad met onder andere het prachtige nummer City to City. Grander. Easy come, easy go. Het is weer tijd voor gevarieerde muziek met een nadruk op easy listening. Uw rustpunt voor de klok van 10. Peter Frampton, Can't Take That Away. Iedereen kent eh, Peter Frampton natuurlijk van het album Show Me The Way. Nee, uh, Peter Frampton Comes Alive met het nummer Show Me The Way. Daar kent iedereen hem natuurlijk van. Uh, je hoorde hem nu in Sunday and Monday. En dit is een, een latere plaat van, nou ik denk een vijf, zes jaar geleden. En een eh, zeer mooi nummer. Het heette eh, Can't Take That Away. En eh, vorig jaar, en dat is wel aardig, dat is precies in januari 2012 geweest, kwam het album Old Ideas uit. En dus het twaalfde album alweer van de Canadese singer-songwriter Leonard Cohen. En van het album draai ik voor jullie Darkness. Berry. En dat is een zangeres uit Nederland. En die treedt op het ogenblik heel erg veel op met Wouter Hamel. En ze hebben een soloalbum uitgebracht. Kijk terug alweer, maar ik geloof eh, vorig jaar of het jaar ervoor. En eh, van dat soloalbum heb ik hier Crazy Days. Barry heet ze. Prachtig mooi nummer. En we gaan naar de zoon van. Ben Taylor heet hij. En dus de zoon van James Taylor. En die zingt een nummer van zijn vader. En het heet Bartenders Blues. Well, I'm just a bartender. I don't like my work. But I don't mind the money at all. Lots of sad faces of folks with their backs to the wall. But I need four walls around me to hold my life, to keep me from going astray. And a honky tonk angel to hold me tight. was thinking about where I'd rather be. But I burned all my bridges, I sank all my ships, and I'm stranded at the edge of the sea. my car. I can pack up and bail in my keep. But I need four walls around me to hold my life, to keep me from going astray. And a honky tonk angel to hold me tight. Taylor. En of zijn moeder Carly Simon is, dat weet ik niet. De vader was eh, natuurlijk eh, James Taylor, de bekende eh, singer-songwriter. Dit is Tracy Chapman, For My Lover. Two weeks in a Virginia jail For my lover, for my lover $20,000 bill For my lover, for my lover everybody thinks I'm the fool. They don't get any love from you. Things they won't do for love. Climb a mountain if I had to. Risk my life so I could have you. Every day I'm psychoanalyzed for my lover, for my lover. Show me up and I tell him lies for my lover, for my lover. Everybody eyes, I'm the fool. They don't get any love from you. Things we won't do for love. And if I had to risk my life so I could have you, you, you, you, you, you, you, you, you, you. you. Follow my heart, leave my head to ponder. Deep in this love, no man can share. Follow my heart, leave my mind to wonder. Is this love worth? sacrifices I made. Two weeks in a Virginia jail for my lover, for my lover. Twenty thousand dollar bill for my lover, for my lover. Every day I'm psychoanalyzed for my lover, for my lover. Show me up and I tell him lies for my lover, for my lover. Everybody thinks. They don't get any love from you. Things we won't do for love. Climb a mountain if I had to. Risk my life so I could have you. zijn weer bijna aan het einde van Sunday or Monday. En ik eh, viel eh, weer in voor Mark, die nog steeds ziek thuis is. En ik hoop dat hij volgende week weer terug is. Eh, de laatste plaat van vandaag, van vanavond tot 10 uur. Dat komt van Tattoo en dat is een album met allemaal samenraapseltjes van overgebleven songs van de Rolling Stones. Die zijn allemaal gebundeld en op één plaat uitgebracht op één album. Dat heet Tattoo en dit nummer heet Waiting on a Friend. zijn aan het eind gekomen van deze Sunday or Monday. En de nacht trekt weer over de stad. En hopelijk beginnen jullie allemaal de nieuwe week weer goed. Want zoals Mark altijd zegt, de nieuwe week is de mooiste week. Mark, voor jou heel veel sterkte de komende week. Ook namens het hele team hier in eh, de studio van Radio 501. En ook waarschijnlijk van de mensen die allemaal thuis zitten, de luisteraars dus. Ehm, Mark zou dan zeggen... Eh, veel sterkte de komende week en zorg goed voor jezelf en voor alle andere zieke kop op en beterschap en voor alle gezonde mensen wel te rusten en morgen gezond weer op. Maak er wat moois van deze week.